Het is vandaag 9 februari 2012 en dit is alweer aflevering 95 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Hartelijk welkom op deze winterse donderdag, de Radio 5 Lijn daverende donderdag. Nog steeds is het niet zeker of we nog een tocht krijgen, maar wat wel zeker is, is de daverende donderdag vandaag tot middernacht. En ik ben er van thee tot bier met donderslag. En wat heb ik deze keer in donderslag? Rob Kaart heb ik straks weer aan de telefoon. Maar eh, dat zijn de vaste luisteraars natuurlijk gewend. Uh, Theo Vriet is er vandaag ook weer, zoals altijd. En om half drie hoor je hem met een gloednieuwe BlaBlaBlog. En aan het eind van dit uur komt de plaat voor je hoofd van deze week langs. En in de tweede uur hoor je de donderdisc van vandaag. In de tweede uur na de platenkeuze van Rob heb ik weer een, nieuw recept voor de avondmaaltijd. En dat is ongeveer om tien over half bier. En zoals jullie van mij gewend zijn, komt er aan het eind van donderslag de muziekagenda weer aan bod. Dus zoek alvast je pen en papier, dan kun je straks lekker meeschrijven. En vandaag in Donderslag natuurlijk ook veel muziek. En daar is het nu de hoogste tijd voor. En dan heb ik eh, een heel mooie. Er is namelijk een nieuw album verschenen van Ringo Starr. En dat is de voormalige drummer van The Beatles. Zijn album Ringo 2012 verscheen op 31 januari. En van dit album gaan we luisteren naar Wings. een nieuw album. Wie had het ooit gedacht? Hij is inmiddels 70 jaar. Hij was de drummer van de Beatles. En er staan hele mooie songs op dat album. Uit Horen komt Ben Sonders. Hij is op het ogenblik even eh, zijn stem een beetje kwijt. Maar dit is Baby Come Home en die doet het nog steeds. Luister naar Ben Sonders. Taken for granted. Try to hide your misery. Left empty handed. failed by your own family. Now you're speaking with your actions. Been too long misunderstood. Fear slipping out of our hands. If there's one final chance, do everything we damn the sour. We criticized too easily. Yes, I was mistaken. It never should have come this far. A lover that you wanted to keep, but we told you to leave. You're just following your heart. Het is even over twee en natuurlijk eh, heb ik dan weer Rob Ricard aan de telefoon. Ja, ik zeg het altijd maar weer. Een tipje van de sluier, dat doen we deze keer ook weer. En ik hoop dat eh, Rob weer een leuk tipje van de sluier hebt straks voor de platenkeuze van half bier. hey, hartelijk welkom aan de telefoon. Ja, ja, welkom aan de telefoon. Wat zeg je? Welkom aan de telefoon. Ja, nee, dankjewel. Ik, eh, ik bel jou natuurlijk voor de tip van de sluier, want dat zeg ik net al. Dat hoor je. Ja, je bent heel enthousiast. Ja, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ik ben heel enthousiast, ja. Ja, ik hoop dat je dat blijft, want eh, ik heb een verrassing voor je. Oh? En, en wat is dat voor verrassing? Nou, dat is namelijk... We gaan het vandaag een klein beetje anders doen. Oh. Nee, niet te veel anders, hè? Want dan kan ik niet tegen, hoor. Nee, een klein beetje. Oh, oké. Namelijk zo... Ja. Ik ben al jaren op zoek... Ja? Naar het eerste huisnummer in Nederland. Het eerste huisnummer in Nederland? Dat was toch... Nee... Ehm, nou, en, ja. en ik denk, weet je wat ik doe? Ik zou het niet weten. Ik ga hem gewoon aanvragen. Bij wie? Bij jou. En dan kan ik hem meteen opnemen. Dan heb ik hem ook. Want ik kan hem niet vinden. Oh, jij, bent, jij lekker. Dus dat tipje van de sluier is bij deze gegeven. En ik zou zeggen, sterkte en tot straks. Ja. Nou, dan ga ik nu... Eh, ik ga natuurlijk een heleboel platen draaien. Maar dan ga ik nu een plaat draaien en die zal jij ook erg kunnen waarderen, denk ik. En dat is De Dijk en Solomon Burke en het nummer heet Hold On Tight. Ah, leuk. Zie je straks. Hoi. remember in this life you're not alone. verschrikkelijk mooi nummer van De Dijk met Solomon Burke. Hold on tight. Ja, jammer dat Solomon Burke er niet meer is. Want eh, het belooft er nog veel goeds eh, te komen samen met De Dijk. Maar ja, dat is over. De Dijk gaat weer helemaal alleen hun gang. We gaan terug naar 1966. Call My Name van de groep Them met Van Morrison als zanger. When this old world has let you down And friends no longer want you around. When you feel burdened down with care, and trouble seems so hard to bear. try has failed, and you never even get no mail. When life to you seems such a bore, and blues come calling round your door. that you're all alone and sick inside away from home. When you no longer want to try or care if you should live or die. De groep Them uit Ierland. En in 2009 was Radio 5 alleen het eerste radiostation wat John Allen voor de microfoon had. Dit is van zijn nieuwe cd, Stealing Away. The dawnlight is only a broken beginning And down in the courtyard the tall bell keeps ringing While she lies there sleeping the secret is creeping And I should be stealing away Now the cool mornings cut me, and I'm trying not to feel it. But if she were to don't think I could conceal it. For the minutes are hanging, the autumn lights passing, and I should be stealing away. Oh, sweet illusion, you fooled beggars and kings danced in your moonlight, sung to your song, but I can't keep a hold of your wings. Our empire has fallen, our dream has retreated, the lines we held onto were all but defeated. The last post abandoned where love was once standing, and I should be stealing away. stealing away. Is dat mooi of is dat niet mooi? Dit is Tommy Castro. It is what it is. I've been unconscious. I've been all kinds of things that are hard to spell. I've been unruly, speaking truly. I've been so cool I can hardly even stand myself. I've been a monster without a sponsor. I've been Dr. Jekyll and Mr. Hyde. I've been a goner. I've been a loner when my mixture was right, I was a nice bunch of guys. I am what I am, cause I ain't what I used to be. It is what it is, cause it ain't what it used to be. I was a mover, I was a shaker. You had a girlfriend, I'd try to snake her. I've been mysterious. I've been delirious. I've been so weird, it would have killed a normal man. I wanted money. I wanted power. I want a monument. Kinda like the Eiffel Tower. I've been lost at sea. I've been lost in space. And when I fall in love, I fall all over the place. same mistakes. Stand up on your hind legs and change your fate. Go on and do what you can find defeat. What it is that it was that you do mother-in-law. I was a scapegoat. That was the last straw. I hit the highway, singing my way. But it wound up sounding like you'll never walk alone. I had a story, reflected glory. That's the way I've been seen for most of my life. I heard the laughter up in the rafters but I never ever thought the joke was on me. I am what I am, cause I ain't what I used to be.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 In life unkind. u graag informeren over de stand van zaken. Maar we leven in een tijd van informatie, snelle informatie. En dat betekent dat wij ook een, op een andere manier naar buiten treden. We hebben gezegd, echt geen Elfstedentocht. Dat ijs is nog te dun. Echt geen Elfstedentocht. Geef ik het woord aan Oosterbrug. Alleen de zwakste schakel bepaalt hoe sterk een ketting is. Ik ben de ijsmeter. Het moet 15 centimeter ijs zijn. Alleen de zwakste schakel bepaalt. De zwakste schakel. Hoe sterk een ketting is. Alleen de zwakste schakel bepaalt. De zwakste schakel. Hoe sterk een ketting is. Echt geen Elfstedentocht. Dat ijs is nog eh, niet dik genoeg. Echt geen Elfstedentocht. Dat ijs is nog te dun. Het is nog te dun. De bla Blog van Theo Verriet. Blablablog.nl, 9 februari 2012. De hel van 63. Ik heb vorige week de hel van 63 gekeken op tv. Dat is lang geleden hoor, 1963. Ik was toen nog niet eens geboren. De gemiddelde Nederlander praatte met een accent en de Beatles hadden naar de maatstaven van toen nog echt lang haar. Chris Zegers speelt samen met Chantal Jansen de hoofdrol. Ik begreep niet zo goed hoe zij daar in 1963 terechtkwamen. In niets deden ze denken aan Nederlanders uit 1963. Chris zag er exact zo uit als in het echt. Onverzorgd en ongeschoren met veel te lange, blond-grijze lokken. In 1963 zag zelfs een zwervende alcoholist er nog beter uit. Toch had Chris een keurige baan bij Verkade. Verder praat het stel het Goois accent dat tegenwoordig zo populair is bij de jeugd. Mijn eerste gedachte was dat ze in de teletijdmachine van professor Barabbas naar 1963 toe waren geflitst. Mijn tweede gedachte was dat Chris en Chantal een lesbisch stel met kinderwens voor moest stellen. Chris had helaas wel wat last van de baardgroei, maar dat zijn de hormonen. Dat schijnt bij lesbiennes vaker voor te komen. Wat verder opviel was dat het in 1963 al net zo koud was als nu. Mijn god, wat een kou! De bussen kerstboomsneeuw waren bij de productie vast niet aan te slepen. Muren, auto's en gezichten, alles hadden ze mee ondergespoten. Nou, ik heb me wel geamuseerd met die film hoor. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Dat was de Blablablog en dan nu de nieuwe single van The Boys Horse, Don't Kimme That. But don't give me that. Don't give me that. Don't give me that. Take my body, take my soul, but don't take my rock and roll. Don't you dare, I'll see red. Hold your tongue, don't give me that. Take my money, take my car, don't you take my guitar. It won't Don't give me that. Oh, baby, you can take Give me double trouble, heartache, and pain. I'll take the blame. But don't give me that. Lock me up, hold me chain. Ain't too bad. But don't give me that. Do whatever you wanna do to me. You cannot steal my spree. You're barking up the wrong tree. Don't give me that. Oh, baby, you can take everything. Bosos is dat. En die spelen binnenkort in Nederland. Luister even naar de agenda straks om vlak voor bier. Want daar eh, vertel ik precies wanneer ze spelen en waar ze spelen. We gaan naar Horen toe. Net hadden we Ben Sonders. Nu hebben we Tim Knol. Het nummer heet A Swallow Shallow Water. Paul, George en Ringo, de Fab Four uit Liverpool, England, de Beatles. En vandaag speelden zij Taxman van het album Revolver, opgenomen in het voorjaar van 1966. This is Radio 501, your number one station. Your number one station. Vroeger heten ze The Mad. Tegenwoordig heten ze The Kick. Ze zijn uit elkaar, maar ze zijn met een nieuwe band begonnen onder de naam The Kick. Niet met alle leden van The Mad, maar de zanger en de gitarist is er sowieso wel bij. Dit nummer is nog van The Mad en het heet War or Hands of Time. dat was de Mad met een eh, sound die zo uit de jaren 60 van de vorige eeuw eh, lijkt te komen. Prachtig mooi nummer, eh, dat was de Mad die nu verder gaat onder de naam The Kick met een iets andere samenstelling van personeel. Ik heb weer een zin in Nirvana, die heb ik alweer een tijdje niet gehoord op de radio. En hier vanmiddag in donderslag op Radio 5 tijdens de Radio 5 Lijn Daverende Donderdag is dit Smells Like Teen Spirit. Nirvana. Ook dat hoor je allemaal tijdens de Radio 5 Lijn Daverende Donderdag. En dat was nu in Donderslag. Johnny Copeland. Nobody but you. Deze week de Radio 501 deze week tot vrijdagavond 10 uur Good Old Days van Concrete Sneaker. En vrijdag eh, kiezen Arwin en Johnny in hun Arwin en Johnny Show een nieuwe plaat voor je hoofd. En dat doen ze morgenavond onder tromgeroffel om precies 10 uur. Dus luister morgenavond van 9 tot 12 naar de Arwin en Johnny Show hier op Radio 501.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 Hoi, ik ben Joni Aurik. Ik ben 20 jaar en ik hou erg veel van korfbal, fotografie en film. Naast mijn marketingstudie heb ik nog tijd genoeg om mee te doen aan de Miss West-Friesland verkiezing. En daar heb ik jouw hulp bij nodig. SMS Miss Spatie Joni naar 4411 en help mij de finale in. Met jouw steun help je ook de Nadine Foundation. Dus mis spatie Joni naar 4411. Help mij en de Nadine Foundation. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag. Donderslag op donderdag. heldere hemel. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. uur is alweer voorbij. En eh, we hebben nog een, eh, een uurtje, een klein uurtje tot bieruur. En zoals iedere week duurt deze Radio 5-lijn van Donderdag natuurlijk tot middernacht. In donderslag heb ik voor jullie nog het volgende. De is komt straks langs. En eh, Rob is er om ongeveer half bier aan de telefoon met zijn fabuleuze platenkeuze. Daarna om ongeveer tien over half bier heb ik een nieuw recept voor een lekkere avondmaaltijd voor vier personen. En na het recept moet je pen en papier er nog even bij houden, want dan heb ik een nieuwe muziekagenda. En in de tweede uur heb ik ook muziek. En ik ben begonnen dit uur met Joe Louis Walker. En hij speelde Too Drunk to Drive Drunk van zijn nieuwe album Hellfire, dat op 31 januari uitkwam. En als derde plaat komt de donderdisc altijd langs en dat is straks na deze plaat. En die is van Leonard Cohen van zijn nieuwe album Old IDs. En die kwam uit op 31 januari 2012 en van het album is dit Darkness. I'll cut the darkness. It was drinking from your cup. I'll cut the darkness. said, Is this contagious? She said, Just drink it up. I've got no future. I know my days are few. The present's not that pleasant. Just a thought the past would last me, but the darkness got that had much loving yet. But that's always been your call. Hey, I don't miss it, baby. I got no taste for anything at all. I used to love the rainbow. And I used to love of early morning. I pretend that it was new, But I caught the darkness, baby. Uh. De donderdisc is vandaag tot middernacht Big Bad World van Authority Zero. Afkomstig van het album Less Rhythm, More Boom. De donderdisc. I take my head back and I'm staring at the stars just pissing this night away. I've been praying for something from above to come down and save me. It's been a long working for the man all day. It's been a long one, dying just to get away. Well, hey, eh, eh, hey. well it's a roll up the dice, your luck's finally run. You're picking your lucky numbers cause you're lucky number one. Digging into your pockets, scraping, scraping every hole for the things that you wanted. Here at the pump, you belong to them in your own mind. You got to break your back to break even look every time. Work days, week days, week please. There's something's gotta change before you go insane. And you know this goes on and on and on and on. You know this goes on and on. The same old song. the shame on tongue. There's nothing you can do but break a pocket too, but you just can't But around the world, a suit and tie pot, jump into blue, collar prop, in regular sweat, it's a new game. They play that goes around the o'clock. But what's the difference when you're running around and you're trying to get ahead? Stop! 20 bucks at the pump, yeah, 20 bucks for the same, yeah, 20 bucks at the pump, hey, hey, they got you going crazy. Welcome to the party, break your back at the front door. Check your checks and wallet, party at the pump, what do you know? This goes on and on. in this big bad world. For it's a big bad world. in this big bad world. Well, let's the da da da, la da di da. No more words, no more pain. Don't wanna break my back for one more day in this big bad world. Well, it's a big bad world, and we're all waiting for that new day to come. De is tot 12 uur vannacht. Nu de Nederlandse band The Wild Things. Thinking About You heet het nummer. En het zijn een paar hele jonge jongens. Luister naar de waal Thing. Wild Things uit eh, Nederland vandaan. Nederlandse band. Eh, jonge jongens, nog allemaal onder de 20. En ze hebben een hartstikke leuke plaat gemaakt. Die je eigenlijk niet zoveel hoort. En eh, die moet je eigenlijk een beetje koesteren. Want ze moeten de baard in de keel krijgen. En dat kan het erg leuk worden. David Bowie, Changes. Ja, hij zegt dat hij ermee stopt. Maar ik moet het allemaal nog maar zien. made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. To Change it. Turn and face the strain. Change to be a different man. these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. ch ch Changes turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up uh, out of it. Bowie 65 geworden en hij zegt dat hij ermee stopt. En eh, dit was het nummer Changes. En het is waarschijnlijk van toepassing op zijn verandering van instelling op, wat betreft het optreden. En eh, ja, nu de Band of Hidens En het nummer heet Motherland. Hey Mother 301 Speak to me, your numbered son from the dust of wood and stone. Gave you birth to flesh and bone. Suckled we your lovely breast and filled your shores from east to Pluck the fruit from every vine and fill the stores at harvest time. From the seed of Eve, child's womb, human hands have wrought their doom. Hey, mother, tell your child fertile fields have grown up wild. do you see your cherished pride dying on a withered vine? A withered vine, do you see the bitter wine left on the leaf? take our Eh, we gaan straks luisteren naar eh, Rob Ricard. Die heb ik straks aan de telefoon. Ik ga hem nou bellen en dan komt hij zo in, de uitzending. Met zijn fabuleuze platenkeuze. Maar voor die tijd draai ik nog eventjes de Police met het nummer Walking on the Moon. De platenkeuze van Rob Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nog een half uurtje tot vier uur. We zitten hier helemaal klaar voor. Het is uh, om en nabij half bier. Even kijken om klopt. Ja, half bier. En dan moet ik verbinding hebben nu. Anna zegt van yes. Dus ik heb nu verbinding met Rob Die zit op, op het ogenblik aan de andere kant van de telefoon, denk ik. Ja. Ja, hey. Die, die en ik heb de bandrecorder al op scherp staan. Die heb je al op scherp staan. Heb jij nog een echte bandrecorder? Ja, en dan ga ik hem opnemen. Dus als je hem zo meteen even drie tellen vooraf geeft... Ja. Dat ik hem... Eh, en niet door de intro heen praten graag, hè? Oh. Nee, want ik moet hem opnemen, want ik heb hem niet. <clears throat> Mag ik wel een jingle dus- erin draaien? Dit is Radio 5 <laughs> alleen. nee, ook niet. Dat mag ook niet. Drie tellen vooraf moet ik hebben. En dan eh, gaan we lekker luisteren naar de allereerste houseplaat eh, in Nederland uit 1989. Herinnert u zich deze nog, nog, nog, nog, nog, nog? Dat mag er ook niet doorheen? Nee, mag niks zijn. Oh. Ehm, hoe kom jij ineens eh, erbij om een eh, eerste houseplaat te draaien? Nou, ik ben er al zo lang naar op zoek, hè. Ja. Echt al, al jaren. Oh, dan is het al een, is een hele oude, In 1989 is die uitgekomen. Ja. En eh, ik kan hem dus nergens vinden. Ik kan wel het origineel vinden. Ja, het origineel? Ja, want het is een remix van een, eh, van een, eh, van een, eh, van een slager. Een remix van een slager? Ja. Oh, dan, ik weet niet of ik dan de juiste houseplaat hier heb hoor. Ja, dat denk ik wel. Dat hoop ik wel. Oh. Het was namelijk Happy and Happy. Ik lig op mijn kussen stil te dromen. Ja. Uit 1983 en er is in 1989 een remix van gemaakt. Oh, want ik heb namelijk eh, sowieso natuurlijk nog, dat is wel leuk, als 45 toeren vinyl single heb ik uit 1983 nog wel Happy en Happy. Daar komt nog ja, uit, de tijd dat ik, ja, daar komt nog uit de tijd dat ik voor eh, Radio Power eh, programma's maakte. En toen, ja, toen had je nog geen computers en geen cd's. Dat, dat was toen nog niet. Dus dat, was, dat waren vinyl singeltjes, ja. Ja, maar dat is het origineel, hè? Dat is het origineel. Ja, dat klopt. maar die wilde jij dus remix niet. hebben. Ja, trouwens. gaan de remix draaien. Ja. Ah, leuk man. Wat die is ook op vinyl trouwens. Ja, maar, maar die, die origineel is natuurlijk helemaal... Het heeft niks met house te maken natuurlijk, hè? Het origineel niet, maar de remix wel. De dus remix wel. Maar, een beetje... Maar Al leuk dat je hem hebt, joh. Ja. Eh, ik ben er al zo lang naar op zoek en ik kan hem gewoon niet vinden. Nee, wij bieden alles bij Radio 501 hey, Maar eh, nog even wat anders. Eh, jij zegt eh, een slager, maar, of een slaagdag. <laughs> Maar het is natuurlijk helemaal niet... Heep je, dat kan je geen slager noemen natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk wel. Dat is toch gewoon meligheid troef? Ja, maar... Het origineel, hè? Het origineel. Heet dat, heet dat slager. Oh. Dat heet in het Duits. Gewoon slagermuziek. Eindje Heintje Davids of nee, hoe heet die, andere Heintje? <laughs> Heintje Simons. Ja, Henke Simons. Dus ja, wat is er mee? Er was ook slagenmuziek. Die staat ook in de slagenparade daar. Oh. Nou, ik vond het een eh, meligheid troef. Maar goed. Ehm, ik, heb, heb voor jou eh, heb ik, ehm, eh, die speciale remix. die heb ik hier opgeduikeld in het archief. Ehm, dan mag jij hem aankondigen. En dan start ik hem na je aankondiging. En nadat we gezegd hebben van hoi tot volgende week en zo. <laughs> is dat een goed plan? Ja, ik doe 3-2-1, hè, want ik hem op kan nemen ook. Oké, dat doen we niet met hooi en tot ziens. Dan zeg ik nu tot volgende week en kondig hem even lekker aan. Ja, oké. Nou, eh, na jarenlang zoeken, eindelijk, eindelijk is het gelukt. Happy en happy, ik lig op mijn kussen stil te dromen. De House Remix uit 1989. 3, 2, 1. Rob ook weer gelukkig met... Eh, oh, dan nou, praat ik er toch nog doorheen. Nou, sorry Rob. Dit was Happy and Happy, de house version. Met uh, eh, Liggen mijn kussen stil te dromen. De eerste houseplaat in Nederland. Ik ga naar wat mooiere muziek van nu. En eh, dat is muziek die wij uit horen gewend zijn. Beans and Fatback. En het nummer heet Roots from My Soul. Dit zijn Beans and Fatback. And you left me out on my own in need of space from me to you always. taking two steps at a time. But this time it won't be. And you shouldn't dress yourself in front of me. Behind those smiling eyes, I see the bitterness inside. Now you can put it all down by mistake. You can try to run, but you can't erase mind what you're doing now. You had it all figured out somehow. Twenty years of bruise from my soul. So take another closer look around. Take another deep breath and then you find I'm closing in on you. I try to be so cool and patiently. I try to be the one thing you want me to be feeling like a worn out clown. Now you can put it all down by mistake. You can try to run, but you can't erase. I don't mind what you're doing now. Get it all figured out somehow. 20 years of roots from my soul. And in time it's going to be okay, but not too late for you to feel you stole my pride and went away. And you left me here right on my own. it out somehow. 20 years of roots from my soul. You left me here right on my own in need of space. From me to you, always. Het eten wordt gedaan. Rogiers donderende Recept op Radio 501. vanavond eten? Ik weet het niet. Spersiebonen, witlof, gestoofde brei, al met bloemkool, sausje erbij. Elke dag dan is er weer die vraag. Hé, hey, mijn lieve schat, wat gaan we nu eten? Wordt het patat of pizza Hawaii? Toen zeggen En natuurlijk weer vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! vandaag maken we een spruitjesstampot. Dit is een hoofdgerecht voor vier personen en het recept is ingestuurd door Marjan Bovenwater uit Utrecht. En Marjan geeft ook aan dat je wel een aardappelstamper nodig hebt. De volgende ingrediënten hebben we hiervoor nodig. 1 kilo kruimige aardappels, wat zout en peper naar smaak, 500 gram spruitjes, 1 ui, 40 gram roomboter of margarine, 1 bak Cajun reepjes van ongeveer 400 gram, 1 pot jus naturel van 190 milliliter. Dit gaan we als volgt bereiden. Eerst moet je de aardappels schillen, dan wassen en met een beetje zout in ongeveer 20 minuten gaar koken. Intussen kun je de spruitjes schoonmaken, halveren en de laatste 10 minuten met de aardappels meekoken. Daarna de ui pellen en snipperen. En dan moet je in de koekenpan de boter verritten en daarin de ui ongeveer 2 minuten fruiten. Dan moet je vlees toevoegen en omscheppend gaar bakken. Dan kun je de jus toevoegen en verwarmen. Als de aardappels en spruitjes gaar zijn, dan kun je de aardappels en spruitjes afgieten. Het kookvocht vang je op en daarna kun je de aardappels en de spruitjes door elkaar stampen. De stampot maak je smeuig met kookvocht en breng je op smaak met zout en peper. Dit alles serveer je dan met het vlees in de zuur.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 Dit is Radio 501. Is Radio 501. Zo, jullie kunnen nu lekker gaan koken en dan gaan we intussen luisteren naar de Amerikaanse band The Bos Ik heb hier I Keep On Dancing van hun album Liberty of Action. Dat is uitgebracht op 25 november 2011. extreme, and I need adrenaline. Eh, straks heb ik het eh, even met... Eh, in de agenda heb ik het er even over waar ze optreden en wanneer ze optreden. Want ze komen naar Nederland. Jawel. En dat gaat binnenkort gebeuren. En nu heb ik iets moois. Die komen ook binnenkort naar Nederland. En dat is Superman. Zo heet het nummer. En het is van de band Los Lonely Boys. Luister even hoe mooi dit is. do my best right here. Why she wants me, I ask myself. I know I'm not the best looking guy around. Oh, does she love me? Well, I guess so. Cause she always says I'm a hero. it makes is er weer tijd voor. We gaan een nieuwe muziekagenda doen. Heb je pen en papier bij de hand? Oké, dan kunnen we van start. Vanavond 9 februari speelt Bluff in Tivoli, Utrecht. Op 10 februari speelt No Blues in de Franse school in Culemborg. En op 24 februari treden zij op in het Schouwburger Theater in Deventer. Na de concerten van No Blues zijn al hun cd's te koop. Zaterdag 25 februari speelt Ralf de Jong en Crazy Hearts in Manifesto in Horen. Op 16 maart kun je nog een keer naar Manifesto in Horen voor een optreden van Lefty Soul Connection met Michelle David. Na deze agenda zal ik een nummer van hen draaien. Op 23 april kun je naar de Boshorst in de Melkweg in Amsterdam. En op 29 april kun je ook in de Melkweg terecht voor een concert van John Spencer Blues Explosion. Wooden Saints geeft op 26 april een concert in Tivoli in Utrecht. Op 16 mei treedt James Taylor op in de Heineken Musical in Amsterdam. Op 6 mei geeft Ryan Adams een akoestisch concert in Theater Carré in Amsterdam. Op zaterdag 18 februari spelen de Veldman Brothers in theater Gasthouder in Dedemsvaart. En de laatste, op zondag 19 februari speelt de Barrel House in Zuiderhof in Zuidwolde. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 9 februari 2012. Als je agendatips hebt voor de periode na 16 februari, mail die gegevens dan naar rogier.radio501.nl. Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan zijn we nu aangekomen bij de laatste plaats van Donderslag. Ik heb het beloofd, van Lefty Soul Connection met Michelle David, You Got Me. donderslag op donderdag. Hey, hey, hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja bijna 4 uur. En dan gaan we weer even napraten met het hele team hier in Studio 11. En dan kunnen jullie eh, nog tot 12 uur vannacht naar mijn collega's luisteren. Want de Radio 501 Daverende Donderdag is er tot spookuren. <laughs> Je kunt mij de hele week bereiken via mijn e-mailadres rogier.radio501.nl rogier.radio501.nl Ik ben ook bereikbaar op Facebook, Twitter en Hives onder de naam RVD501. Radio 5 Lijn kun je ook deze komende week weer vinden op deze social pages. Je kijkt gewoon even naar Radio 501. En je kunt Radio 501 7 keer 24 uur horen en ook e-mailen. Stuur je e-mail naar studioradio En je kunt Radio 501 ook sponsoren en een reclamespot op Radio 501 is ook mogelijk en ook het adopteren van een programma. Informatie hierover kun je vragen via e-mail sales.radio501.nl Even snel schrijven, sales.radio501.nl Tot zover deze mededelingen. Eh, Theo Vriet, weer hartelijk dank voor je blablablog. blog En Rob bedankt voor je fabuleuze platenkeuze. En mijn redactieteam bedankt. En ook het Radio 501 team bedankt. En natuurlijk jullie thuis bedankt voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer op 16 februari met donderslag nummer 96. En dat alles weer op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. En dan sluit ik weer af met een Hork Jantje. Hork Jan is in training voor de Elfstedentocht. Zijn record is op dit moment 1 liter snap, 3 liter warme chocolademelk en 1 kilo koek. Ja, Hork Jan vindt de koekenzopie net zo belangrijk. Dat is hem weer. Tot de volgende keer. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij helder hemel. And in the end. Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. de mensen wel denken.